Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat Israël moet stoppen met het bouwen van nederzettingen in Palestijns gebied. De resolutie haalde doordat de Verenigde Staten zich onthielden van stemming. Dat is een koerswijziging. In het verleden gebruikte Amerika vaak zijn veto om Israël te beschermen tegen acties van de Verenigde Naties. West-Afrikaanse landen hebben de druk op president Jammeh van Gambia verder opgevoerd. Jammeh weigert zijn verkiezingsnederlaag van begin deze maand te accepteren. Hij zou volgende maand moeten worden opgevolgd door Adama Barrow. Het West-Afrikaanse economische samenwerkingsverband ECOWAS zegt dat militairen van de aangesloten landen in de hoogste staat van paraatheid zijn gebracht. In Utrecht hebben vandalen een ravage aangericht in een katholieke kerk. Ze hebben de afgelopen nacht de deuren van de Augustinuskerk geforceerd. En volgens de pastoor loopt de schade in de duizenden euro's. De vandalen hebben onder meer bijbels verscheurd en een processiekruis vernield dat net was gerestaureerd. Er is niets gestolen. En in de strijd tegen het voortijdig afsteken van vuurwerk gebruiken gemeenten een speciaal detectiesysteem. Het bestaat uit een netwerk van sensoren die in de wijken zijn geplaatst. Die sensoren registreren geluid en bij een bepaald aantal decibellen versturen de apparaatjes een melding naar de smartphone van de opsporingsambtenaar. Die ziet de locatie op een kaartje en kan er meteen op af. Vorig jaar is een proef gedaan met het systeem. Dit jaar wordt het in zeven gemeenten gebruikt. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december tussen 6 uur s avonds en 2 uur s nachts. Het weer, regen en wind, aan zee stormachtig en daar kunnen zware windstoten voorkomen. Vannacht, vannacht trekt de regen weg, morgen afwisselend zon en wolken. En dan blijft het op veel plaatsen tot de avond droog. Het wordt 8 graden. In de avond valt er opnieuw regen en trekt ook de wind weer aan. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zie het. Welkom bij het tweede uur. See It Sessions. The one and only DJ Dion Cindy. Hij is weer erbij vanavond. Een uur lang in de mix met nu de nieuwe Nora and Pure. nothing too much. I feel it. Okay. She walks like an angel walks. She talks like an angel talks. And her hair has a kind of curl. To my mind, she's my kind of girl. She's my kind of girl. turn to pillow fights. Remember before you say goodnight. To make up before you go to sleep. So pillow fights turn to pillow. Volgende week. Jawel. De See It Sessions Mega Mix. Ik bedank iedereen weer voor het luisteren. Mijn naam is DJ JK. Samen met DJ Dion Sydney was het See It Sessions.